Drie uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Verenigde Staten trekken zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen in het Witte Huis. President Trump had na zijn bezoek aan de G7 op Sicilië al aangekondigd... dat hij deze week een besluit zou nemen. Details over de terugtrekking zouden nu worden uitgewerkt. In december 2015 spraken vrijwel alle landen ter wereld in Parijs af... om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan 2 graden. Ook werden er afspraken gemaakt om een einde te maken aan de uitstoot van broeikasgassen. Trump noemde klimaatverandering eerder een fabeltje. Op de G7 probeerden wereldleiders hem nog op andere gedachten te brengen. Vrachtwagenchauffeurs zouden hun weekendrust niet meer in hun cabine moeten doorbrengen. Hun werkgever moet ergens overnachtingen regelen, vindt de Europese Commissie. Die wil dat lidstaten regels goedkeuren die een einde maken aan slechte arbeidsomstandigheden van chauffeurs. Een vrouw uit Roelevarensveen is in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel... voor onder meer poging tot doodslag op haar stiefdochter. Petra T. kreeg eerder drie jaar cel. De stiefdochter moest van T in de vrieskou op een nat matras slapen. Dat leidde ertoe dat ze een paar dagen in coma lag. Ook had ze onverklaarbare verwondingen. De nieuwe informateur Cenk Willink wil tijdens de nieuwe formatiegesprekken verder gaan kijken dan alleen de komende vier jaar. In de toelichting op zijn aanpak zei hij dat grote vraagstukken niet kunnen worden opgelost door een gedetailleerd regeerakkoord. Cenk Willink praat eerst met de leiders van vijf partijen, met die van VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66. Dan het weer nog, zonnig en stapelwolken. Mogelijk in het zuidoosten nog een licht buitje. Het wordt zo'n 17 graden op de Wadden en ruim 22 in het binnenland. Morgen flink wat zon en weinig wind bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A6 van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging ongeveer een kwartier. Op de ring van Amsterdam de A10 door bergingswerkzaamheden. Tussen Duivendrecht en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. Twee rijstroken zijn afgesloten, vertraging bijna drie kwartier. Ook op de ring van Amsterdam tussen Kadoelen en Amsterdam Hemhavens 3 kilometer. Vertraging daar zo'n 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht.